een Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse Harvard-universiteit wil 100 miljoen dollar steken in een herstelfonds... ter compensatie van het slavernijverleden. En dat geld moet gaan naar onderwijs over de slavernij en onderzoek naar het onderwerp. Aanleiding voor het fonds is een evaluatie over de rol van de universiteit tijdens de slavernij... Daaruit bleek dat medewerkers van Harvard minstens 70 mensen tot slaaf maakten. Zij dienden professoren en verzorgden eten voor studenten ook na de formele afschaffing profiteerde Harvard nog van de slavernij. Bijvoorbeeld dankzij donaties van slavenhandelaren. na twee jaar vol coronamaatregelen werd gisteravond weer een normale Koningsnacht gevierd. In meerdere steden waren grote evenementen met live muziek en andere optredens. En dat trok veel publiek. In en rond Apeldoorn werd de ME uit voorzorg ingezet omdat het te druk was in de stad. ook in Utrecht was het zo druk dat de gemeente mensen opriep om niet meer naar de binnenstad te komen er waren nergens grote incidenten. Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn talkshow. Zijn ex-vriendin beschuldigde hem eerder al van mishandeling... en nu beschuldigt een andere vrouw hem van seksueel misbruik. De presentator van half acht zei in zijn programma dat hij niet door kan gaan met presenteren. Hij ontkent alle beschuldigingen. Rusland beweert grote gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne te hebben ingenomen. Het zou onder meer gaan om de hele regio rond de stad Gerson en de regio rond Kharkov. In de veroverde gebieden keert volgens Rusland langzaam het vredige alledaagse leven weer terug. De door Rusland geclaimde militaire successen zijn niet te verifiëren. Oekraïne spreekt tegen dat de stad Gerson helemaal in Russische handen is. Het weer, een koude nacht met landinwaarts minima van rond het vriespunt. Hier en daar wat mistbanken, maar die mist lost in de ochtend snel op.